blijven twee weken langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. Het zijn mannen van 18 en 20 uit Schagen. Eerder was besloten dat ook een man van 44 uit Alkmaar nog vast blijft zitten. De politie onderzoekt of de drie betrokken zijn geweest bij de branden die sinds augustus 2009 in het duingebied hebben gewoed. Bij Schorel is 280 hectare duingebied afgebrand. Elke opleiding moet een bijsluiter krijgen waarin staat hoeveel kans een afgestudeerde heeft op een baan. Dat vinden de jongeren tak van het CNV en het landelijk actiecomité scholieren, het LAX. Ze zeggen dat middelbare scholieren over het algemeen slecht worden voorgelicht over de kans op een baan met een nieuwe opleiding. Daardoor kiezen veel jongeren voor een studie waarmee nauwelijks werk te vinden is. Ze vinden ook dat dit soort studies minder geld van de overheid moeten krijgen. Duitsland zal de 89-jarige oorlogsmisdadiger Klaas-Karel Faber niet uitleveren aan Nederland. Faber, die vlak na de Tweede Wereldoorlog werd veroordeeld voor medeplichtigheid aan 22 moorden, blijft in Duitsland. Hij had gezegd dat hij niet wil worden uitgeleverd. De Duitse wet bepaalt dat toestemming van een verdachte nodig is voor uitlevering. Nederland is nog niet officieel op de hoogte gesteld. Faber werd in 1947 in Nederland veroordeeld tot levenslang, maar hij ontsnapte in 1952 uit de gevangenis en vluchtte naar Duitsland en daar kreeg hij later de Duitse nationaliteit. In de derde stad van Syrië, Homs, worden woonwijken beschoten door legertanks. Getuigen melden explosies van tankgranaten en zwaar machinegeweervuur. Homs is een van de steden waar het verzet tegen president Assad het grootst is. Bij het geweld tegen de betogers zijn de afgelopen weken in Syrië honderden mensen omgekomen. Het weer op de meeste plaatsen vrij zonnig. Later ontstaan in het binnenland stapelwolken. Maar het blijft overwegend droog. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Dus u krijgt van... Dit is een overzilling van de aangekondigde snel bij de komt Er staan nu geen... files file te A. van 4 Amsterdam in over Den Haag van de A Haag wordt gekondigd. de snelheid tussen knopen controle Badhoevedrus, Dorp en Zoetewoud. Op het dorp op de A4 Amsterdam en op de Den Haag de A9 wordt gelegen al controleerd. Maar Amstelveen tussen tussen knopen Bad Alkmaar, Hoeverdorp en knopen en Zoeterwoude door Badhoevedorp. En op de zover de verkeerde voor informatie. Maar Amstelveen tussen Alkmaar en